De vrouw van 38 werd vorige week donderdag voor het laatst gezien in Rotterdam-Noord. Sindsdien was er een grote zoekactie aan de gang. Haar familie maakte zich grote zorgen en zei dat ze erg in de war was. Een man uit Ede is opgepakt omdat hij dassen vermoord zou hebben en hun burchten zou hebben vernield. Mogelijk heeft hij zijn honden gebruikt om de dieren te doden de politie heeft drie honden in beslag genomen. Om hoeveel dode dassen het gaat en hoe lang het al speelt, zegt de politie niet. De hele ochtend is er al crisisoverleg op de TU in Eindhoven... vanwege de cyberaanval van afgelopen weekend. Daarom kunnen de lessen vandaag niet doorgaan. Maar niet iedereen had dat door, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. Ligt het eruit? Oh, dat wist ik niet. Cyberaanval op de universiteit. Alles ligt eruit. Oh, wat erg. Ik zie nog een dik eh, boek liggen het kan gewoon nog uit een boek. Ja, zeker. En dan ga ik gewoon studeren uit mijn boek. Heel simpel. Plan B, hè? Vanmiddag om 4 uur komt de universiteit met meer informatie. En dan weer een explosie bij een dakdekker in Brabant. Eh, vannacht, raakte daarbij een busje beschadigd, zegt Raymond van Omroep Brabant. Het busje is van een dakdekker in loondienst. Hij zat vannacht rechtop in bed na een harde knal, vertelt hij. En ook zegt hij dat hij geen idee heeft wie erachter zit. Het zou niks te maken kunnen hebben met de dakdekkersoorlog in Den Bosch... want ik werk helemaal niet in die regio, zegt hij. Hij denkt eerder aan een qua Na nou, de laatste tijd er zijn er veel explosies en brandjes bij huizen en busjes van dakdekkers in de omgeving van Den Bosch.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 Feel each day we've come too far. invincible. We're not invincible. We're, not invincible. we're only people. We're only people. We're yeah, We're not invincible. You hit, you spit, you split, ever, repeat, every been. Those are my blessings. blessings.